11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Aydin C., die meisjes aanzette tot seks voor de webcam... is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 10 jaar en 8 maanden cel. Dat is de maximale straf. Aydin C. maakte misbruik van tientallen meisjes in verschillende landen. Hij verzamelde seksueel getinte beelden van hen en perste hen daarmee af. Een van zijn slachtoffers was de Canadese tiener Amanda Todd. Zij voelde zich zo onder druk gezet dat ze zelfmoord pleegde. PvdA-voorzitter Spekman stapt op als de partijleden dat willen. Dat zei hij naar aanleiding van het grote verlies bij de verkiezingen... waarbij de PvdA 29 zetels verloor en uitkwam op 9 zetels. Spekman noemde die uitslag heel pijnlijk. Hij wijt de nederlaag aan de regeringsdeelname van de afgelopen jaren. De PvdA houdt zaterdag een politieke ledenraad waar de verkiezingsuitslag zal worden besproken. De meeste Kamerfracties komen rond deze tijd bij elkaar om de uitslag van de verkiezingen te bespreken. Later vandaag gaan alle fractievoorzitters naar Kamervoorzitter Ariep en mogelijk wordt er dan al een verkenner aangewezen. Die zal gesprekken voeren met de fractievoorzitters om te onderzoeken welke combinatie van partijen het meest voor de hand ligt om een kabinet mee te vormen. Het Rotterdamse raadslid Touran Yazir trekt zich tijdelijk terug uit de gemeenteraad omdat hij wordt bedreigd. De Turkse krant Saba wees hem gisteren aan als mede-aanstichter van de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. Saba noemde hem de geestelijk leider van de Gulen-beweging in Nederland. Yazir heeft eerder gezegd dat hij geïnspireerd is door Gulen, wat hem sinds de mislukte coup in Turkije vorig jaar op bedreigingen is komen te staan. Volgens een verklaring van het CDA hebben de spanningen in de Turkse gemeenschap in Rotterdam een dusdanige impact op Yazir dat hij zijn taak als raadslid voorlopig niet kan uitvoeren. Het weer in het binnenland veel zon. Het wordt 13 graden in het noordwesten tot 17 in het zuidoosten van het land. Morgen bewolkt, in de ochtend wat motregen. S'avonds gaat het harder regenen en het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Short. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad nog viel op de A4 Den Haag-Rotterdam. Eh, tussen de knooppunten Ketelplein en Benelux 5 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechtertunnelbuis is dicht. A15 van Rotterdam naar Europoort staat eh, voor het knooppunt Benelux nog 4 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk bij de Botlektunnel, maar daar is de weg weer helemaal vrij.